Sommige politici vinden dat het anders te verwarrend wordt, vertelt correspondent Artie Stemerding. Dus die denken dat mensen bijvoorbeeld een vegetarische Auf dan Verwarren met een echte wienersnietsel of hè, die vega gehaktballetjes met CK. Dat mensen dan echt zouden kunnen denken dat het om ballen van echt vlees gaat. En ze zeggen ook dat ze de boeren en dus ook de vleesindustrie willen helpen... want ze zijn bang dat die daardoor eh, verkoop mislopen. Voorlopig hoeft een vega-burger nog niet te worden omgedoopt tot vega-schijf. Daarvoor moeten alle landen in de EU ook nog akkoord gaan. Het kabinet gaat een plek boven de Noordzee aanwijzen om met drones te oefenen. Die oefeningen willen ze gaan doen in de lucht van Katwijk tot aan de Rotterdamse haven. Staatssecretaris van Defensie Tuinman wil dat de test na volgend jaar zomer begint. Het heet dan Beyond eh, Line of Visual Sight. Hè? Dus dat je eigenlijk die drones eh, kunt vliegen zonder dat je ze zelf eh, kunt zien. En dat is, dat is heel belangrijk. Maar we zien natuurlijk in Oekraïne, daar is ook gewoon een droneoorlog aan de, gang. Maar we zien natuurlijk ook bijvoorbeeld Russische drones die Polen indringen. Vliegvelden die ja, op, op zwart gaan omdat er drone dreigingen zijn. Voorbij het zicht kunnen vliegen. Dat, dat, ja, dat moeten we kunnen oefenen in Nederland. Katwijkse strandbezoekers zullen geen last krijgen van de, van de drones. De test begint echt pas boven zee. En weer een mijlpaal voor deze voetballer. Ja, Cristiano Ronaldo dus. Hij is de eerste miljardair ooit in het voetbal. Volgens persbureau Bloomberg heeft hij een vermogen van omgerekend 1,2 miljard euro. Dat verdiende hij bij zijn clubs Manchester United, Real Madrid en Juventus. En met zijn reclamedeals voor bijvoorbeeld Armani en Nike. Lange tijd verdiende Ronaldo ongeveer net zoveel als zijn rivaal Lionel Messi. Maar sinds de Portugees een contract tekende in Saoedi-Arabië verdient hij een stuk meer dan de Argentijn. Het weer, een grijze dag, trekt vanuit het noordwesten ook wat motregen over.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 rain. Gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, I've forever trying. You're gonna find your way out of the wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the world.